Kees Groot met het NOS-journaal. De toren van de monumentale Laurentiuskerk in het centrum van Weesp staat in brand. Volgens ooggetuigen is de spits van de 19e-eeuwse toren afgebroken... en volgens de brandweer staat het hele bouwwerk op instorten. Het lukt niet om zo hoog te blussen. Op foto's is te zien dat de brand boven in de toren begon. Daar zouden eerder vandaag mensen aan het werk zijn geweest. Omwonenden zijn uit hun huizen gehaald. De Laurentiuskerk in Weesp is sinds 2014 niet meer in gebruik bij de plaatselijke parochie. Er zijn plannen om de kerk om te bouwen tot yogastudio en horecagelegenheid. ABN AMRO heeft een opvolger benoemd voor topman Gerrit Salm. Het is Kees van Dijkhuizen, nu nog de financieel directeur van de bank. Een van zijn belangrijkste taken zal zijn om het belang van de staat in ABN AMRO verder af te bouwen. Van Dijkhuizen was in het verleden ook topambtenaar op het ministerie van Financiën. Oud-minister Gerrit Salm had al eerder aangegeven dat hij volgend jaar zou stoppen als topman. De benoeming van Van Dijkhuizen als baas van ABN AMRO moet nog wel goedgekeurd worden door de toezichthouders. Minister Dijsselbloem noemt Van Dijkhuizen in een eerste reactie een prima bestuurder. In Ter Apel is per direct een alcoholverbod afgekondigd. Binnen de bebouwde kom van het Groningse dorp mag geen alcohol meer worden gedronken. Inwoners hadden geklaagd over overlast. Met name asielzoekers zouden al drinkend onrust veroorzaken. De burgemeester zegt dat de politie nu meer mogelijkheden heeft om mensen aan te spreken op hun gedrag. Het is nog niet duidelijk welke straf mensen krijgen die toch op straat in Ter Apel alcohol drinken. Het weer aan de kust buien. Vannacht gaat het vooral in het noordoosten licht vriezen met kans op gladheid en mist. Morgen vanuit het zuidwesten meer neerslag. In Limburg kan er natte sneeuw vallen. Met 3 tot 5 graden is het koud.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 Lekker jazzy swingend je bed uit. Het is James Morrison en David Jones. Met de Basin Street Blues. Jan Klaassen, de trompetter, die was het niet. Nee, het was James Morrison. En eh, ik neem u vervolgens, luisteraars, even mee naar Tokio. Dat doe ik met Najee, Tokyo Blue. aangenaam wakker worden is dat. Althans wat mij betreft, ja, ik ben al wakker eigenlijk hoor. En ik kwam hier aan, gereden vanuit Bloemendaal richting eh, Zandvoort... langs de boulevard hier, via de zeeweg natuurlijk gegaan. En uh, eh, jongen, jongen, jongen, wat een weertje, wat een weertje. En maar wel mooi gezicht dan boven die zee. Want dan zie je van die buien die hangen, boven zee. Dat geeft dan zo'n eh, zo'n waas van ja, regendruppels in de verte. Kan je mooi fotograferen, heb ik gedaan vanmorgen. Fantastisch. Paris Groove beetje groeven, hè? Bent u wel in de moed voor een groefje? Of alleen maar koffie, zorgen ze natuurlijk. Ja, alleen maar koffie natuurlijk. Een beetje muziek op de achtergrond is ook nooit weg. En dan lekkere jazzy muziek van The Rippertons met Russ Freeman. accordeonnetje, dat geeft dan die speciale Parijse sfeer eraan. Het was Paris Groove, uh, vertolkt door uh, de Ripperton samen met Russ Freeman. Niet Morgan Freeman, dat is natuurlijk een, acteur die ik zeer bewonder... want eh, die maakt hele mooie thrillers, spannende, spannende films om naar te kijken. Nou, dit was een spannend werkje om naar te luisteren. En na al dit instrumentale geweld, ga ik maar eens over naar geweld... ga ik over naar een jazzy zangeres die ik ook zeer bewonder. Ze luistert naar de naam Diana Kroll. Niet alleen als ik haar roep. Als iedereen er roept, dan, dan, eh, dan keert ze gewoon haar hoofd om. Ze, ja, ik ben Diana Kroll. That's wonderful. awfully nice. It's paradise. It's what I Gezongen door Diane Kroll. En zij heeft of had, dat weet ik allemaal niet. Eh, maar in elk geval, zij had een... Eh, of ze heeft dat, <laughs> een relatie met Elvis Costello. Ja. Ik heb haar ooit eh, live mogen zien in de Rotterdamse Doelen... met een groot orkest erachter. Geweldige zangeres en een geweldige pianiste ook. Want ze begeleidt zichzelf meestal aan de vleugel... of achter een, een gewone piano. Een genot om naar te luisteren. Nou, daar heeft ze zojuist getuige van kunnen zijn. Joni Mitchell, dat is ook een zangeres die ik zeer bewonder. En dan zult u zeggen, ja, Joni Mitchell is meer een popzangeres. Ja, is wel een beetje waar wat u zegt, maar stormy weather. En dat hebben we een beetje buiten nu. Dat is toch een beetje vervelend weer met, met regen en af en toe wind. Eh, als je dat draait van Joni Mitchell, dan klinkt het toch best jazzy. all of the time when he went away the blues stepped up and met me if he's gone to stay that old rocking chair's gonna get me every night i pray that the lord above will let me I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining. Stormy Weather. Nou, dat klinkt niet als een relatie waarvan je zegt van yes. <laughs> maar wel prachtig. En Jazzy, gezongen door Joni Mitchell. Ik ga straks nog een nummer van haar draaien. Ehm, ja, ik kan niet laten. Dat is zo'n mooi nummer ook. Dat heet eh, Answer Me. En het is een eh, eh, Engelse versie eigenlijk van Mutterlijn. En het werd vroeger gezongen door Rudolf Schock. Ook al geen jazzzanger. Maar ja, zo'n mooi nummer. En het past best wel in het programma, vind ik zelf. Nou, daar moet u het dan maar mee doen. Eh, maar Just Jazz, ik wil het u niet onthouden. Nou, dan heb ik een nerveuze drummer opgezocht. Maar hij begeleidt hem wel de Golden Man of Jazz... het swingt wel als een godgieter. Zo zeggen ze dat dan. Jazz met Just Jazz. Zo heet het nummer. Ja, muzikanten zeggen wel zonder elkaar... als je het hebt over een nummer van Paul Simon. Dat is natuurlijk een popmuzikant. Uh, eh, 50 eh, Ways to Leave Your Lover. Zeggen muzikanten die van een drankje houden... wel eens onder elkaar van... Uh, eh, 50 Ways to Love Your Liver. dit wordt gezongen nu door een jazzzangeres, Sophie Milman, of Midman. Even kijken hoor. Nee, Sophie Mitman Moet wel goed zeggen natuurlijk. zij zingt het op een jazzy manier. Het uh, popliedje van Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Of, ik zei het net al zoals muzikanten zeggen... 50 manieren om je leven lief te hebben. smile again. I said, I appreciate that. But would you please explain about those 50 words? He said, Why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. daar eh, nauwelijks bij stil blijven zitten, althans. Als ik mezelf naga. Ik zit echt de hup op mijn kuk hoor nu. <laughs> Ach, heb ik die lieve dame nog uitgescholden ook net. Want ik, ik schold eruit voor Sophie Midman. Maar het is eh, echt een Leo die er staat. Sophie Milman. Ik heb mijn leesbrilletje inmiddels opgezet, luisteraars. En dat maakt allemaal dat ik het op de computer allemaal wat beter kan lezen. De namen die voorbij komen. Nou, maar goed ook, hè. Maar wat, eh, wat wat hè. Lekker. Heerlijk. 50 Ways to Leave Your Lover, bekend van Paul Simon. Nu in een jazzy jasje gestoken door eh, Sophie, en dan krijg het nu goed, Milman. We gaan eh, even naar de, uh, eh, uh, de Three Jazzmen luisteren. Het zijn er drie, volgens de titel. Ik weet niet of het er echt drie zijn in het combo, maar we gaan er naar luisteren. En we gaan dansen of the Sugar Plum Fairy... Dance of the Sugar Plum Fairy, zo is de titel namelijk. En het zou, het zou met het suikerfeest te maken kunnen hebben, ik weet het niet. Nou ja, dan zijn het misschien wel van die Arabieren die staan te toeteren. Ik weet het niet. We zullen het luisteren. Eh, Three Jazzmen. Met uh, het nummer, was, was de titel ook weer? Oh ja, Dance of the Sugar Plum. Nou, ik uh, associeerde dat een klein beetje met het suikerfeest. Nou, misschien was dat ook wel zo. Het bent u een beetje wakker geworden, denk ik. Hè? Want dat was best wel een beetje, een beetje heftig, dat nummer. Nou, moet ik dan wat, wat rustig... Nee, ik ga, ik ga helemaal niks rustig draaien. Ik ga gewoon uh, terug naar de prettige samenwerking... tussen Oscar Peterson en Louis Armstrong... Die konden zo lekker met elkaar overweg. Dat is ook te horen hoor. Maar ja, het is gewoon eh, just one of those things. It was just one of those things. Just one of those craziest flings. One of those bells that now and then rings.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 So goodbye, dear. Amen. Years hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. on gossamer wings. Mama's just one of those things. Oh, if we thought a bit of the end of it, mm, we started fainting the town. If we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Is hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just uh, one of those Oscar Peterson samen met uh, natuurlijk uh, Louis Armstrong. Nou, die herkent u uit duizenden. Die mooie stem, die mooie diepgevoelige stem. Brrr. Sinterklaas, die heeft ook een hele, hele donkere stem, hè, Sinterklaas. Ik heb inderdaad een hele zware stem, Jacques. Komt u nog naar Nederland dit jaar, Sinterklaas... met al die discussies over uw eh, zwarte hulpje? Ik kom met mijn originele zwarte pieten naar Nederland. En eh, ik ga voor jullie draaien het speciale nummer... gerelateerd aan mijn zwarte pieten. That Old Black Magic. Mr. Rod Stewart is dit. En die American Songbook. En daar ga ik een beetje aandacht aan besteden, de rest van het programma. That old black magic has me in its spell. Black Magic of Zwarte Piet. Ja, hij moet gewoon blijven. Ja, Brit in de wereld eruit door, die zei zelfs... ja, slaven, dat wordt met, eh, Zwarte Piet wordt met slaven vergeleken. Ja, helemaal niet waar. Eh, dat kan helemaal niet, zei Brit, want eh, ze werken maar drie... <laughs> drie weken per jaar, nou, dan kan je toch niet slavenarbeid noemen. En dan ook nog voor Sinterklaas, dat is nog wel een leuk werk. Ah, laten we er maar mee ophouden met die discussie. Ik neem gewoon Zwarte Pieten mee doe gewoon luisteraars. Dat is nou eenmaal voor mij, uh, uh, ja, nou, het hoort erbij. Honeysuckle Rose. Every honeybee feels with jealousy when that she out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle Rose. your piercing vibe Flowers droop inside And I knew the reason why Your merch sweeter goodness knows Honeysuckle rose Jane Monheits. I don't buy sugar You just have to touch my cup You're my sugar it's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seeps the honey fair it drips. Your conviction, goodness knows, honeysuckle rove. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sick every honeybee fills with jealousy. Wound that she out with me. I don't blame them, goodness knows, honeysuckle rose. When you're passing by. to do my cup. You're all my sugar, and it's sweet, so sweet when you stir it up. When i can see it from your tasty lips, seeps the honey fairly drips. Your conviction, goodness knows, honeysuckle rose. honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. Don't buy sugar, get sugar, cause to touch my cup. You're my sugar, and it's sweet when you stir it. Get up when against your lips the honey fail that drives Your confection business. knows Honeysuckle rose Annie Sakoroos. Eh, dat was eh, niemand minder dan Jane Monheit... en ze werd begeleid door Frans Waller, onder meer. We gaan eh, een stukje Close Harmony draaien. ook een swingende jazzy Close Harmony, moet ik zeggen. Het wordt gezongen door de Overtones. Het is een heel bekend nummer van Billy Joel, onder andere. Weer een popzanger. Ja, een hele popmuziek wordt toch ook verjazzed? Dat blijkt wel. The Longest Time, u kent het vast wel. Nou, dit is heerlijk Close Harmony, jazzy gezongen door The Overtones. Nee, dat is niet de goeie. Dat is niet de goeie.